Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het IOC heeft twee Wit-Russische sportfunctionarissen weggestuurd bij de Olympische Spelen in Tokio. Een van hen is de bondscoach van het atletiekteam. De twee waren afgelopen week betrokken bij pogingen om de atlete Timanovskaya terug te sturen naar Wit-Rusland. Zij werd na kritische opmerkingen tegen haar zin naar het vliegveld gereden. Daar weigerden ze op het vliegtuig te stappen. Het wegsturen van de twee officials is volgens het IOC in het belang van het welzijn van de Wit-Russische atleten. Nederlandse vakantiegangers bleven vorig jaar vaker dichter bij huis, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2019 bleef 86% van de Nederlanders in Europa. Vorig jaar was dat, vanwege corona, 98%. Het aantal binnenlandse vakanties steeg met 6%. Vooral Friesland, Zuid-Limburg en Zeeland waren populair. Het hoofd van het Poolse Hoge Rechtshof heeft het werk opgeschort van de omstreden tuchtkamer... die rechters kan bestraffen. Aanleiding is het conflict tussen Polen en de Europese Commissie. Die vindt de tuchtkamer niet onafhankelijk genoeg en eist op korte termijn verbeteringen. In afwachting van een oplossing van het conflict mag de tuchtkamer voorlopig geen nieuwe zaken aannemen. Vijf politieke partijen in Zaanstad hebben een brandbrief gestuurd naar de burgemeester. Ze maken zich zorgen over een reeks van branden en explosies in een wijk in Koog aan de Zaan. De partijen vinden het onacceptabel dat inwoners van de gemeente zich onveilig voelen... en eisen opheldering van het gemeentebestuur. Op de Olympische Spelen is de 50 kilometer snelwandelen gewonnen door de pol David Tomala. Hij pakte na 30 kilometer de leiding en stond hij niet meer af. Tomala kwam over de finish na 3 uur 50 minuten en 8 seconden. Een Duitser won het zilver, het brons ging naar een Canadees. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over met kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 15 graden.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 Let's get this place up there. And charge this man three weeks. do you think pays for this bubble? Never make money back, you know? I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back.